Het kan op veel plekken behoorlijk glad zijn. Dat was gisteravond en vannacht nog erger. Op veel plekken veranderden straten in ijsplaten en dat zorgde voor ongelukken. Onder meer in Zoetermeer, Leiden en Wilnis glibberden auto's het water in. In Den Haag gleed een strooiwagen van een fietspad, kwam ook in het water terecht. Niet verderop in Den Haag kwam een ambulance vast te zitten in een spekgladde straat. Een andere, andere ambulance moest de patiënt overnemen. Een latertje voor politici in de Tweede Kamer. Tot twee uur vannacht werd er vergaderd over een woord dat nog heel ver weg voelt. Het pensioen. Pensioen. Pensioenen. Pensioenen. Ja, toch is het wel belangrijk. Het lijkt erop dat het nieuwe pensioenplan genoeg steun heeft. Sommige partijen vinden het in elk geval een beter plan dan hoe de boel nu is geregeld. Dat is namelijk niet echt lekker up-to-date, zegt onze verslaggever. Mensen blijven niet meer 40 jaar bij dezelfde baan, baas, wisselen van baan... gaan een tijdje zelfstandig ondernemen bijvoorbeeld. En ja, daar houdt dit stelsel allemaal geen rekening mee. Een paar partijen hebben wel nog wat voorwaarden. Ze willen bijvoorbeeld dat je direct vanaf je 18e pensioen opbouwt... bij je bijbaantje bijvoorbeeld. En ze willen ook dat er een pensioenpotje komt voor ZZP'ers. Er komt een groot windpark bij op de Noordzee. Shell en Eneco gaan het bouwen een kilometer of 50 voor de kust van IJmuiden. De windmolens mochten alleen worden neergezet als de natuur en dieren in de zee beschermd worden. En een mooie actie van de ouders van Luc uit Gelderland. Die jongen van 18 overleed een paar jaar geleden bij een scooterongeluk. Zijn ouders besloten om namens Luc een biertje te brouwen. Luc had een biertje gebrouwen, want we hadden een wedstrijdje thuis wie het lekkerste bier kon brouwen. Alleen helaas in die tussentijd is Luc overleden en heeft nooit zijn biertje mogen proeven. Ja, het idee erachter is dat Luc Strippel iets goeds moet blijven brengen. Ik denk dat hij heel trots zit. Ik denk dat hij boven zit en eh, geniet en eh, denkt, hé, hey, dat is mijn biertje. <laughs> Al het geld dat wordt opgehaald van het verkopen van het flesje Trippel, gaat naar twee goede doelen. En het weer nog, let dus op als je de deur uitgaat... want het kan vanochtend overal nog glad zijn. Later vandaag wolken in het oosten en zon in het westen.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 De gladheid heeft gisteravond en vannacht op verschillende plekken tot ongelukken geleid. De ergste gladheid is inmiddels voorbij. Voor bijna het hele land geldt vanochtend nog wel code geel. Bij de Franse stad Lyon zijn tien mensen omgekomen bij een grote brand. Onder hen zijn vijf kinderen. Het vuur brak afgelopen nacht uit in een gebouw van zeven verdiepingen. Vicepremier Kaag is aangekomen in Suriname. Ze zal daar overleggen over het aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Kaag spreekt onder andere met president Santokki en de voorzitter van het Surinaamse parlement. Het weer. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog. In de middag is het in het oosten grijs, maar vooral in het westen breekt de zon geregeld door. De temperatuur loopt op naar 0 tot 3 graden allergrootste is hoor je op ZFM. FM When you wish on a star, make no difference who you are. Anything your heart decides will come. your dream. No request is too extreme. I know I've been busy, don't give up no time to no. I hope I ain't too late. Bag, you know I'm show me that bag that you wanna go up on a Tuesday. Girl, I want you. Hope you ain't tripping my. You know they gon' choose face. Yeah, I love when you sit it on me. Kicking your guts while I'm kissing your feet. Ooh. Fly little got it printed in G's. New shark boots got them zipped to your knees. Look. Fly out the country and switch up the scene. Tell me, girl, how you fit in them jeans? Ah. You can take the car. Know I've been ballin', look like them that starlet. Turn them down. Tell them quit calling when you my tell you a target. Turn your around. I get up on it. Girl, say my name when you moan it. Let's go spend some time with Chanel. Get your hair done and go paint on your nails. Baccarat candles, change up the smell. Run you through Louis, it ain't going on sale, little mama. I like when you spend it on me. Spend it on me. I like when you spend it on me. Oh, spend it. Your time, come and spend it on me. Spend it on me. I Girl, I don't mind, it's money to blow. You were the winner, you already know. I let you ball, I give it and go. Soon as you call, I'm giving you more. Cause you kept it solid, I'm just being honest. I owe you the world with a bow. I'm not the type to be tricking on nobody, you know I f with you though. You my yeah, yeah, you're the homie. It ain't one thing that you owe me. We gon' bust down for the AP. We gon' play Jane for the rollie. Get you a teacup, put it when you're lonely. When you're lonely, when you're lonely. If you like when I spend it, show me come show me. Oh, spend it. I like when you spend it on me. Spend it on me. I like when you spend it on me. Oh, spend it. Good time, come and spend it on me. Spend it on me. I like when you spend it on me. Baby, gone it. We have to try the game me fly. I'm holding very tight. I'm riding in the midnight blue. I'm finding I can fly so high above with you.